Dik Hart met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Luik is een aanslag van vorige week overleden. Het is een jongen van 20 die ernstig gewond was aan zijn hoofd en kunstmatig in coma werd gehouden. Hij stond tijdens de aanslag bij de bushalte te wachten. Vorige week gooide een man een paar handgranaten en schoot om zich heen op het plas op het Place Saint-Lambert. Daar was een drukbezochte kerstmarkt aan de gang. Hij pleegde later zelfmoord. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee zware aanslagen gepleegd met autobommen. Volgens de Syrische autoriteiten zijn er 40 doden en 100 gewonden. Strijders van Al-Qaeda worden voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden. In Syrië is al negen maanden een opstand aan de gang tegen president Assad. De Turkse premier Erdogan beschuldigt Frankrijk van het plegen van volkenmoord in Algerije, toen dat land nog een Franse kolonie was. Volgens Erdogan hebben de Fransen na de Tweede Wereldoorlog 15% van de Algerijnse bevolking vermoord. De Turkse premier spreekt daarom van genocide. Turkije zette gisteren zijn betrekkingen met Frankrijk op een laag pitje na een stemming in het Franse parlement. In Frankrijk wordt het strafbaar om de genocide op de Armeniërs door de Turken in de Eerste Wereldoorlog te ontkennen. Fietsfabrikant Gazelle waarschuwt voor fietsen met een switch-stuurpen. Als er hard wordt geremd kan de stuurpen naar voren klappen. Iedereen die een fiets uit de nieuwe collectie heeft gekocht wordt opgeroepen de stuurpen te controleren. Dat kan door op de site van Gazelle het frame-nummer in te toetsen. En in Tsjechië is de uitvaartplechtigheid aan de gang van Václav Havel. Om 12 uur werd eerst een minuut stilte in acht genomen. Daarna begon de plechtigheid in de Sint-Vitus-kathedraal in Praag. De schrijver en dissident Václav Havel leidde in 1989 de fluwele revolutie in Tsjechoslowakije... en werd na de val van het, communistische, van het communisme president. Hij overleed zondag op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Vanmiddag bewolkt, temperatuur rond 10 graden. Vanavond regen en aan zee kan het dan hard waaien.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 It's sweet. place. ZFM wenst je fijne dagen. ZFM 23 de 50 grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50.

veilige nacht. Alles brandt, smeult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fondueavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl. De Brandwondenstichting wenst u veilige feestdagen. De straf die ik verdiende zit ik uit. Ik sta voor onze zin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu toch kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen Ja, stil, zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met een kerst Overzicht van de nummers 30 tot en met 21. 30. 29. Achtentwintig 27 Zevenentwintig.

22. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik aan. De Winterse 50 wenst je fijne kerstdagen. En de grootste kersthits aller tijden. De Winterse 50. Winterse 50. Feliz Navidad. internet. www.zfmzandvoort.nl Welkom bij de Winterse 50. Je hoort ze allemaal.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 feel that love is dead I'm loving angels instead And through forsake me Winterse 50. Winterse 50. Winterse 50. you from the glow. Keep the vampires from your door. Ay, ay, ay, Feels like fire.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 had enough, can you stop the cavalry? tell the tale I'll run for all presidencies If I get elected I'll stop I will stop the cavalry beste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Dit is de Winterse 50. Winterse 50. 失败子。 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.